Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Fan FM. Oké, welkom terug bij het tweede uur. Eh, we zijn begonnen met eh, If van Brad natuurlijk, een heel bekend nummer. Ook een mooie tekst. Ook een hele mooie, eh, melancholische tekst eigenlijk. Ja, ja het, heeft natuurlijk te maken met dat hij schreef over, over een liefde. Een schilderij kan duizend woorden verbeelden, maar ik kan jou niet schilderen. Want jij bent zo bijzonder voor mij. Ja. En, en mijn echte thuis, dat ben jij. Ja. Waar ik steeds weer kom en eh, you come and pour yourself on me. Eh, en als, een, als je als man de keuze hebt tussen eh, twee vrouwen, ja, ehm, if a man could be two places at one time, I'd be with you. <laughs> Ja, ja. <laughs> all the time, ja. ja beside you all the way, ja. Maar inderdaad een mooi nummer. goed begin van het tweede nummer. En dan eh, de, chorus met Flower of Scotland weer. Eh, iets heel anders eigenlijk, hè? Eh, ja, meer Ierse muziek. Ja. Nee, Schots. Schots. Schots, ja, natuurlijk, sorry. Spreek ja. het niet uit als, uh, <laughs> <laughs> als Iers. Nee, nee, nee. Het is, ze hebben zelf, zelfs het National Anthem ervan gemaakt. Oh, echt waar? Ja, dat de, niet dat het een officieel volkslied was, nee. maar er begon geen rugbywedstrijd of een voetbalwedstrijd zonder dit lied. Dat werd altijd van tevoren gezongen. En de Corries hebben het heel eh, belangrijk gemaakt. En waarom was dat nou zo'n mooi nummer? Ja. Dat beschrijft de overwinning van de Schotse koning Robert de Bruce op koning Edward II. Eh, Edward II ah, van, van Engeland. En in de slag bij Bannockburn in 1314. <laughs> en om dat weer omhoog te halen, je weet dat waarschijnlijk uit de publiciteit dat er weer ontzettend veel gedoe is over Klopt, onafhankelijkheid. zelfstandigheid, ja. ja. ja, dat dus weer wordt dat lied ook gezongen. En de Schotten waren ver in de minderheid, maar wisten na jaren hun tirannen te verdrijven. Ja, ja. And send homewards, to think again. <laughs> dus... eh. eh en dat is een. Eh, dus nou wordt het weer eh, volop gezongen bij wedstrijden en zo. en dat al, nee, het was toch al zo. Maar nog steeds, ja. Ja, maar eh, dat wordt nu in de publiciteit nu natuurlijk belangrijk. Ja, natuurlijk, ja. En, en, Een eigen anthem, ja. ja. Je begint met, je begint met het eerste couplet. Oh, Flora Scotland, when will we see you like again? Ja, ja. En, en dan uh, bij het tweede couplet. Ja, je moet een, beetje Schots accent. Ja, eh, ja. Ik, ik, ben er een aantal keren geweest in Schotland, dus ik, dat lukt nou wel een beetje. Maar dan begint het twee, eh, tweede couplet. Dat begint heel rustig en lieflijk. The hills are bare now, and autumn leaves lie thick and still, for land that is lost now, and those so dearly held. En dan, en, en dan gaat hij het weer hebben over vroeger. Ja, ja, ik ongelooflijk, ja. <laughs> Leuk, het is, ja. Het is ook, muzikaal zit het heel mooi in elkaar. elkaar. Okay. ja. En ik snap dat, eh, dat eh, eh, een muziekavond in Schotland in een kroeg. Ja, als je ze met z'n allen mee kan zingen. Ja. Iedereen kent het. Dat is leuk natuurlijk. Ja. En hebben de koors het geschreven of is het een eh, eh, traditional of zo? Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat zij het geschreven hebben, maar ook weer wat gejat. Ja, het, het, is iets onderdeel van de volksmuziek. Ja, Ze hebben in ieder geval, eh, de melodie is misschien wel ouder. Ja, maar zij hebben het in Schotland wereldberoemd gemaakt. Oké. Nou, te gek hoor. Knap. Ja, je moet wel iets gezamenlijks hebben. Hè? Dat vind ik in Engeland ook altijd zo mooi, die voetbalwedstrijden. Dat ze met z'n allen zo zingen. Hè? Dat is heerlijk. God Save the Queen. Ja, Zingen ze samen. Daar heb ik, eh, die, die God Save the Queen vind ik wel grappig. Mijn eh, eh, middelbare school. Ja. De, de uh, Triniteitscollege. Triniteitslyceum. Lyceum. Echt waar? Ik kom ook van het Trinitatis Oh, nou, dat hebben we, eh, dan heb je daar ook uh, O zalig Triniteit. Kijk hoe gij ons verblijft. <laughs> Ken je dat nog? <laughs> nee, eerlijk gezegd niet. O ik was, eh, zalig <laughs> Triniteit. Kijk ja, dat wel. Ja, nou, nee. ja, Maar dat is van God Save the Queen. Ja, dat is helemaal, ja, helemaal gejat. Nee, bekend nummer, ja. En, ja, en daar hebben wij vervolgens, de, de, de, God Save the Queen had ik een vierstemmige versie van. Ja. En onlangs hebben we een reunie gehad van de Triniteits. En ik zat in het comité. Met de huidige dirigent van het Sanders Mannenkoor. Ja. Eh, dat is eh, Ed Wertwijn. En toen hebben, hij heeft gespeeld en ik heb gedirigeerd. We hebben eh, vierstemmig Katse Save the Queen gedaan, maar dan met, op de tekst van de Triniteit. <laughs> En de volgende keer ben je er gewoon bij, bij de reunie. Ja, ja volgend, jaar, of zo, bestaan we 100 jaar of zo, of wat ook. Ja, ja. again that fought and died for Yet Yerway, Bethel, and Glen, and stood against him. Proud Edward's army, and said, been lost now, which those so dearly held had stood against him. Proud Edward's army and again. That fought and died far, yet away but hill and glen and stood against him. Proud Edward's army and sent him komen bij Queen uit. Ja. Ook een uh, ja, kippenvel nummer, dat helemaal met je eens, ja. en zeker de zang, want dat zal jou helemaal aanspreken. Ja, de, de, eh, eh, dit is een natuurtalent, die Freddie Mercury. Ja? En die heeft een, net als, ik zal maar zeggen, Ivan Rebrov. Mhm. Die, die had ook meer dan vier octaven. En Mercury had dat niet helemaal in de laagte maar wel een heel hoge... Eh, eh, Hij kon hoog komen, ja. Ja, ja, heel hoog. Uh, eh, Ivan Rebrov had een, die had een echte sopraan. Maar dat zou ah, je bij Mercury Zuid is het echt een hoge tenor. Oké. Dus ehm, dat, dat, dat klinkt weer anders. met, ja. vibrato en dergelijke. Heb je die film nog gezien? Ja, die vond ik prachtig. ja. Maar ook dat het nummer eerst afgewezen, afgewezen wordt. En dan toch opgepakt eigenlijk. En dat zo'n ja, gigantische wordt. Ja. Hij, hij, hij heeft er... Eh, dat, is bijzonder. En dat komt nergens goed uit de verf waarom hij dat zo doet. Maar eh, hij, eh, ze, impresario wilde absoluut niet dit nummer doen. Dat was veel te lang. Mhm. vijf minuten 26 of zoiets, weet ik veel. Ja. Of 5 minuten 59 zelfs. Ja. En dat deed je niet in, de popmuziek. Niet, nee. nee, dat was twee, drie minuten. Want en en hij heeft verschillende versies eh, eh, eh, ritmes en, en, en zangpatronen heeft hij achter elkaar gezet. Ja. En, en hij heeft ook uit een heleboel culturen uh, een, oh, dingen gehaald. en, en ik weet niet of je het zelf is opgevallen, maar het is een mix van verschillende stijlen, zou ik maar zeggen. En wij hebben het ook proberen in te studeren met, de, het koor, met, met het koor. Maar dat is ons, ons niet gelukt. dus, want dan moet je hele goede eh, eh, amateurs, eh, semi-professionele amateurs. dat is het niet gelukt. Maar mij integreerde vooral van dat Scaramouche. Scaramouche, Scaramouche, ja, ja. En, en dat was een Italiaanse comedienne toen. En dan, had hij, heeft hij opeens ook weer over de fandango. Dat is een Spaanse dans met veel trappen op de grond. Ja, dus een soort flamenco. Dan weer over Galileo. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo let me go. En, en dan heel bijzonder, Bismillah. Dat is een, eh, een, eh, term uit het eh, Arabisch. Oh. En dat wil zoveel zeggen als moslims in de naam van God. Ja, ja. En, ehm, en daarna gaat het opeens weer over Beelzebub. Ja, Beelzebub. En dat is de, de in het Hebreeuws de, de, de, naam van de duivel. Ja. Of als de assistent van de duivel. Nou, dat, dat vond ik heel, heel bijzonder. Ja. En eh, eh, ja, ik, ik ben er gek op. Ik vind het maar je zegt eh, verschillende stijlen door elkaar heen of na elkaar of ja. Zoals bijvoorbeeld... Nee, het zijn geen stijlen die, die, die, die ik zomaar eventjes als stijl apart ah. kan zetten. Maar, ja. geen bossa nova of zo? Nee, nee, zo bedoel ik het niet. zo bedoel, nee, het, het was echt uniek. De manier waarop hij met muziek heeft gespeeld, zelf gecomponeerd heeft, dat is uniek. ja. Ja. Dus, eh, een piano-introotje, ja. De, de, man was ook eh, eh, ja, een, een, soort kleine Mozart. Hij kon klarinet spelen, hij kon piano spelen. Hij, hij, een heleboel instrumenten kon hij zelf spelen. en waarom zeg je dan een kleine Mozart? Mozart is toch wel veel groter? Anders. Anders. Ah, ah, Mozart was geen, geen echte uitvoerder. Hij was wel briljant op de piano. Ja? Was hij wel. Maar het, het was geen uitvoerend muzikus. hij was meer een dirigent ja. en een, eh, componist. Ja, en en dit is meer een performer. Ja, ja. Dus een uitvoerend. Eh, ik, ik weet niet precies. Eh, volgens mij heeft Mozart nauwelijks gezongen of zoiets. Of, tenminste, als. Niet opgetreden of zo. Nee. Ja. Ja, ja, Maar wel als dirigent. Oké. Ja. Dus het is een andere genialiteit. Maar eh, eh, eh, Mozart staat wel behoorlijk alleen in, in de, qua genialiteit. Het wordt oh, wel okay. een van de beste componisten ooit ge, genoemd. Niet Beethoven of zo bijvoorbeeld. Nee, dat denk ik niet. Ik denk, dat, ik denk dat Mozart op eenzaam mogen staan. Hij was natuurlijk geen, een beetje gek. Ja. En, en vrouwenjager. En, ja. Maar, maar net zoals Freddie Mercury helemaal zijn eigen gang gaan. En dan wilden die jongens weglopen van de, van eh, de, de, eh, eh, de Queen. Ja, ja. En dan gingen ze toch weer naar zich toe halen, want dan ging je weer heel eerlijk zeggen van ik heb jullie nodig. Dat is waar, ja, Want zonder jullie kan ik niet zijn wie ik wil zijn. Ja, ja, dat is waar, ja. Dus de, psychologisch is dat heel interessant. Ja, klopt. Dat wordt leuk, ja. Is this just fantasy? landslide, no escape from reality.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 En... Ah, ja, roofde vind ik negatief klinken. Het is gewoon nee, nee, nee, nee, nee maar, maar daardoor was zijn stem niet altijd even goed. In, in de oh, hij rookte. Ja, oké. Wat, ja. wat verstond je dan? Roofde. Nee, nee, nee. hij rookte. Nee, de, het is absoluut een, een, een, een kanjer qua, qua muziek liedjes die hij heeft gemaakt. Mhm. en, en, eh, eh, maar hij heeft niet alles zelf geschreven. De nee, Lennon schreef voor hem, Boudewijn de Groot schreef voor hem. Ja. En, en eh, ik heb hem zelf ook meegemaakt als jonge jongen van, van misschien 16, 17 jaar. maar ik, toen heb ik hem ook in Haarlem zien lopen, zo, zo zat zijn kanon. En, en heel jammer. Maar, maar, ik heb hem ook meegemaakt dat hij zomaar binnenkwam aangevlogen om voor oudjes in Zandvoort te spelen. Ja. Oh, en dan ging hij achter de piano zitten, alles uit zijn hoofd en spelen. Eh, hij, kon onwijs goed piano ja, spelen. eigenlijk, hè? en, en, eh, maar een hele boeiende man. De pastorale samen met Lisbeth Lis vind ik inderdaad een van zijn mooiste nummers, ja. Ja, ik, ik, ik was er heel erg eh, verliefd op. En, en ik heb met met Lennart. Uh, Lennart was een eh, vaste columnist van de Haarlems Dagblad. Lennart Neig? Ja. Oké, wist ik niet. Nou ja, en eh, die schreef ook heel goed en veel over Haarlem. Oh. En ik was, ik ben heel lang, heb ik daar gewerkt. Ja. Tot 2000, 2001. En toen, als ik s'avonds aan het werk was, dan gingen we nog wel eens met elkaar kletsen en soms een borreltje drinken. Ja. En hebben we het ook wel eens over de pastorale gehad die hij geschreven had. Uh, Boudewijn de Groot heeft de muziek gemaakt. Ja, en hij nou, de tekst, ja. En hij, eh, eh, hij wimpelde altijd een beetje af alsof het een serieus nummer was. Oké. en ik vond dat er een heleboel spiritualiteit in zat. Vind ik maar dat vond hij flauwekul. Oh. Dat zei hij dan, hè? <laughs> Ja, ja. Ja, dat, dat, mag je wel zo zien, maar... Dat, het is niet zo, ja, oké. Okay. <laughs> was, hij was een beetje, oh. een beetje leuk gek. Ja, ja, ja. Maar er zat... ik vond hem altijd, eh, eh, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat hij een soort binnenwereld had die hij niet zo vaak opendeed voor andere mensen. Nee, oké. Dat was mijn. Ja. Eh, denk je toch wel, ja. Ja, absoluut. Ja, Fantastische kerel. Maar, een beetje teruggetrokken, een beetje introvert wel, ja. Soms, en soms ook niet. Maar ja, bij zijn echte gevoelens denk mhm. ik dat hij die niet zo gauw liet nee, zien. Nee, oké. Ja. Want de tekst is, vind ik eigenlijk wel mooi hoor. Ook die vergelijking met de, de zon en zo. En, eh, ja. en dan die Lisbeth List die er zo mooi in komt. Ja, ik vind het een heel mooi nummer, ja. ja. Ja, Lisbeth List heeft natuurlijk ook nog andere mooie nummers gemaakt. Hè. Laat, me niet, niet, laat me niet alleen. Dat vind ik ook een verschrikkelijk mooi nummer. Ook, Zo, ja, ook zo gevoelig. Ook een uh, ja, <laughs> nummer ja. Nee, maar de, goed, ja. dat, dat is natuurlijk altijd persoonlijk. Ik heb nooit zo goed begrepen waar het allemaal over ging. Maar het was gewoon een een duet, ja. een duet voor de aarde en de zon. Ja. En was de aarde en hij was de zon. Komt, ja. dat is een liefdeslied eigenlijk, vind ik wel, ja. ja. Ja, de, het, gaat, het gaat dieper. dieper als het liefdeslied. Want ze, ze, hebben wel een grote vriendschap met elkaar gehad. Mm -hmm. Maar uh, uh, Ramses was natuurlijk uh, homoseksueel. En ik denk niet dat ze op die manier uh, de liefde hebben bezongen. Het, het, was niet een liefde tussen die twee, nee. Het was nou, er was wel liefde, maar ik denk niet op de amoureuze manier zoals wij nee, op die manier. Ja, tussen die twee, ja. ja. ja. Nou, we gaan luisteren. Hier komt Ramses Shaffi en Lisbeth Lis met Pastorale. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. scheur de rotsen met mijn stalen verhoogde meren in de dalen en onweerslucht doe ik vluchten aan als de regen valt. Verberg je ogen in mijn hand voordat mijn glimlach ze verbrandt. Mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen. Is beter als je nog wat wacht, want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. En stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief zo ik troost je. Kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog. Die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Frank Sinatra. die verschrikkelijke mooie stem. Hè? Ja. En dan de mooie, een van de mooiste nummers, My Way. Er, zijn meer nummers van hem waar ik kippenval van krijg hoor. Maar dit, dit, is wel een van de nummers die ik. Eh, eh, ik, ik, denk dat ik 12 was of 13. dat Mijn, eh, mijn oom had op zijn boot op de Westeinder ah. en op de Kaag had hij een cassette. En die draaide ik grijs als hij er even niet was toen al had ik in de gaten van, eh, dit is een hele grote. Ja, Want de timing van Frank Sinatra, die is ongeëvenaard. Ja, ja. Want als je, als je in de muziekgeschiedenis kijkt van eh, hoeveel uitvoerende artiesten in de populaire muziek, hè, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ehm, dat gevoel kunnen overbrengen met timing, dus niet precies in de maat zoals je het klassiek zou denken. Ja. 1, 2, 3, 4, en dan ga 1, tweede gaat het weer naar voren. Ja. Maar hij doet van. Uh, And now the end is near, and so I face this final curtain. Hij komt altijd weer uit op die ene, tel 1. Maar daartussen kan hij heel erg oh, goed de timing regelen. En daar was hij onwijs goed in. Ja. Dat kunnen we, ja. maar heel weinig mensen hem uh, Ik vind het toch verrassend, want ik, uh, gisteren eh, hebben het met een vriend ook nog over muziek gesproken. En hebben we geconstateerd dat eh, muzikanten, muzikanten, net zoals jij bijvoorbeeld, die luisteren toch anders naar muziek. Jij, jij kijkt ook naar de technische eh, aspecten van de muziek. Hè? Jij begint al inderdaad over dat hij daar binnen valt en zo, dat hij daar een beetje tussen kan swingen. En dat lijkt me een voor- en een nadeel. Als je ook naar de techniek gaat luisteren en zo je zit al te denken, nou dan zingt hij dat een beetje in mineurstemming en dan gaat hij door je langs. En dan, maar ik kijk vooral wat het mij doet. En dan, dat, pas, dat ga ik, en dan pas ga ik verzinnen van hoe doet hij dat dan? Oh, waar? Oh, oké. Het is andersom. dus je, je, krijgt een, door de studie krijg je een verdieping van dat je hoort en wat je eigenlijk al mooi vindt. Ja. Maar wat is nou waarom uh, Frank Sinatra het veel beter doet dan eh, eh, bijvoorbeeld. Eh, ja, maar ga je toch niet naar de techniek kijken? nee, nee, nee, nee, nee, maar waarom spreekt het meer aan? Waarom oh vinden mensen het mooi? Technische dingen. Ja. Nee, nee ja, maar dat, daar ben je daarnaar op zoek. Van wat, wat, wat maakt dit zo bijzonder? En dan hoor, op een gegeven moment hoor je collega's van hem in, de, in het vak, mhm. hoor je dit soort dingen zeggen. En dan begrijp je opeens van hé, hey, je hoeft niet per se altijd dat exact in de maat te doen. maar je kan gewoon met je timing een beetje ehm, wat doen. En dan, dan word je. Nou, ik vind het wel leuk. Daar word je, zelf beter van. Ja. Dus je, je, ik vind het een mooi nummer. En dan ga je doordenken van, ja, waarom is dat nou mooi? Waarom vinden mensen dat mooi? Ja. En waarom vind ik het mooi? Ja, bij mij is het. En waarom vind ik het mooi? En waarom krijg ik kippenvel? Ja, nou, een bepaald gevoel die je over kan brengen. Ja. Maar waardoor, inderdaad, eh, toch meer eh, de combinatie van zijn stem en de muziek erachter, ja. Ja, maar het is niet zo simpel, dat bedoel ik ermee. Dat, nee, dat... geloof ik ook niet, nee. maar ik eh, denk voor de doorsnee muziekliefhebber is het wel zo simpel. Hè? Ja, misschien wel. ja, misschien is het goed dat we er meer over nadenken. Waarom vind je het mooi? Het hoeft helemaal niet. Nee. Ik, ik vind dat toevallig leuk. Ja, ja dat vind ik wel leuk om te horen, inderdaad. Ja. ja. ja. ja. Ik, ik, ik, ik ben daar nieuwsgierig naar en ik eh, eh, want hij, Frank Sinatra schrijft. Die, hij heeft ook een heleboel liedjes geschreven die ik eh, niet zo interessant vind. Nee, maar op het moment dat het over echt gevoelens gaat. The Sound of Rain in My Heart. Ja, ja, ja. Dat zingt hij op een gegeven moment. Rain, ik geloof dat het Rain in My Heart heet of zoiets. Dat vind ik een fantastisch nummer. Ja, oké. Ja. En, en dan hoor je dat orkest hoor je aanzwellen. En dan op een gegeven moment... dan hoor je waarom hij er zo warm voor loopt. En dat, dat doet hij op een bepaalde... Ja. Uh, bij dat nummer bijvoorbeeld. En, en, dat vind ik prachtig. Ja, dat is mooi. And now the end is near And so I face the final curtain My friend I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption.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 Ja. Nou, eh, een echt mooi gitaarsolo. Ook een paaltje begrijp ik, hè? Ja. Met Ten Years After Love Like a Man en dan de live-uitvoering en dan alleen het solo. Ja, de, de, want hij is veel te lang. Hij, Hoe lang duurt hij, geloof ik? 7,41 heb ik er. Ja, maar de versie die ik heb doorgegeven... Ja die vond ik, dat, daar zit die zang, eh, want hij staat een heleboel keer op, in, op YouTube. Klopt. Ja. Maar deze versie, ja. knippen en plakken, dat was eh, de Fillmore East, dat was een live concert. Ja, ja die heb ik ook gepakt en die gaan we ook draaien. Ja, klopt. Ja, dat is heel, heel duidelijk, dat riffje. En dan gaat hij beginnen. En dan gaat hij aan de gang, ja. Dat heb ik wel vroeger met de luchtgitaar eh, gedaan. <laughs> luchtgitaar, ja. Ja, <laughs> mooi. Ja, Tenenzaal is ook een van mijn favorieten. Ik, ik vind hem ook een hele mooie stem hebben, ja. Mooie blues. Maar dat kan ik niet zo beoordelen, want daarvoor ken ik Tenenzaal Zafter niet goed genoeg. Ah, oké, ja, ja. Maar ik weet dat eh, toen ik dit een keer hoorde, dat nummer, op die live LP toen nog. Ja. Toen dacht ik van zo, dit is eh, bijzonder. Ja. En eh, dat, datzelfde bijzondere heb ik met uh, de drumsolo uit Ineka Davida. Ja. En ook daarvan heb ik een heleboel beluisterd. Ja. Want ik dacht, aan eh, van wat kun je ervan meenemen op de... De uitzendingen. Hè? Eh, bij de uitzendingen. Ja, Want er zijn een heleboel die, die waar geen kippenvel van krijgen. Nee, nee, die wel. Maar nou, deze bijvoorbeeld, Van, zowel van Iron Butterfly als van, als van Ten After, dat vind ik fantastisch. Ja. Nou, ik denk dat eh, in de Gala de Vida toch ook wel bekend is geworden door dat drumsoor inderdaad, ja. Ik vermoed het, ja. Ik denk het wel, ja. ja. Want het, was vooral, vooral bij anderen. Ik heb hem ook van nu eh, ehm, Ron Bushi, <clears throat> die het kennelijk speelde. Ja. De drummer. Die heb ik ook later een andere versie gehoord, een modernere versie. Mhm. Waarbij die niet zo met zijn haren zwaait en zo. <laughs> Eh, ja, ja, en, En, en, die vind ik gewoon veel minder spannend. Ja, Maar dat is een kortere. Ja. En dan gaat hij niet, niet zo helemaal uit zijn dak. Nee. Op, de, op die, eh, want ik, ik vind uh, dat hij met de spanning varieert van de, van de drum. Eh, dat vind ik fantastisch. En ook je zegt, dus, hij is ook melodisch aan het drummen. Het is niet alleen ritmisch, maar ook melodisch. En dat, dat maakt het knap. Ja, ja. Ja. Ja, ik ken hem helemaal, bijna helemaal uit mijn hoofd. Ja. Nou, we gaan eerst naar uh, Terence After luisteren. Alleen het gitaarsolo. En dan maar meteen door naar drum solo. En dan als laatste pareltje in dit programma, de Sugar Hill Gang met Rappers Delight. De, de rapmuziek. Ik ben daar geen grote fan van. Oké. maar die zit er ook tussen. Die zit er ook tussen, ja. Want, eh, en en eh, ik denk van eh, die ik uitkoos, ja. die zat gewoon qua ritme en qua zang en, en gewoon heel goed in elkaar. Klopt. Ik heb die tekst bekeken. Oh, maar liefst 1371 woorden heb ik eventjes zitten oh. tellen. <laughs> En, en dat je dat uit je hoofd kunt zingen. Ja, Dat is zo waanzinnig moeilijk. En vooral, ik heb het zelf ook geprobeerd om mee te zingen met, eh, eh, eh, met, de muziek. Ja. En dat is onwijs lastig. Voor iemand die, ik heb een onwijs groot repertoire gekregen. Maar om zo snel alles ritmisch achter elkaar te zetten, ja, klopt, vocaal, ja. dat is waanzinnig. Ik, en mijn broer heeft, een, mijn oudste broer Ron, heeft een talent om, om, om dat eh, te kunnen. Die, okay. die, kan, die kent hem helemaal uit zijn hoofd. Zo, te gek, ja. En, en, en, eh, eh, okay. het rijmt natuurlijk wel, dus... Nou ja, het rijmt wel, maar het, ik zou zeggen, probeer het zelf eens. Het is onwijs, <laughs> als we straks een stukje hoort, dat is onwijs lastig. Ja, ja. Maar er werd heel goed geklapt, heel goed gedanst. Het, zat, het, zat, gewoon heel knap in elkaar. Ja, mooi ritme inderdaad. En dat is van... Ik het was een van de eerste, ja. 1980 of zo was het. Eh. Oké, ja. De Sugar Hill Gang, hè, met de Rappers Delight, ja. ja. Ik vind het wel een mooi nummer van de Sugar Hill Gang. Hè. Dat is volgens mij ook de eerste eh, grote rap-hit geweest. Nee, maar we gaan een beetje afronden. Ik uh, wil in ieder geval hartstikke bedanken. We gaan eindigen met de Sugar Hill Gang. Kijken hoe ver we komen. En eh, hartstikke bedankt voor jouw pareltjes van de muziek.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 Uh, give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just and wiggle your behind.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 I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your huh? I said a one, two, three, four. Come on, girls, uh, get on the floor. I uh, come alive, y'all. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said a one, two, three, four. Tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hippie the hip hip a hopper you don't stop rock it to the bang bang the boogie say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead well skittle bebop we rock a scooby doo and guess what america we love you because we rock in a row with us so much so you can 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, then bang bang, the boogie to the beat. Beat is so unique, come on everybody and dance to the beat. the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. I say I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat and attempt to raise your body heat or just blow your mind so with that you can't speak and do a thing but a rock and shuffle your feet and later change up to a dance called the freak and when you finally do come into your rhythmic beat rest a little while so you don't get weak. I know a man in Hank, he has more rhymes than a serious bank so come on Hank, or sing that song until the rhythm of the boogie bang bang the bomb. When I felt the dip. The ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside and to the front, you do the freak spank, and do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trevor's trio, I win the serious joint from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme because stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore. So I rocked the rhyme like I never did damn fly guy, I'm in love with you. Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said I go by the name Lois Lane, and you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose, flying through the air in pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse, and his whole name, I call his chest, he may be able to fly all through the night. But can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. And I'm here, and I'm there. I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and party harder like you just don't care. Let's do it. I don't stop, y'all. I take a talk, y'all. You don't stop. I go home. And what you gonna do today? Cause I'm fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, holiday in. You say if your girl starts acting up, then you take a friend. I say skip, dive, what can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and bust them out. I give the rest to Master D so he can shock the house. It was 12 o'clock and one Friday night. I was rocking to the beat, feeling alright. Everybody the floor, doing all the things they never did before. And then this fly, fly girl lead. She came into the bar, she came into the scene. As she traveled deeper inside the room, all the fellas checked out her wise ass soon. She came up to the table, looked into my eyes, then she turned around and she got behind. So I said to myself, it's time for me to release. My vicious rhyme, I call my masterpiece. And now people in the house, this is just for you. A little rap to make it boogaloo. Now the group you hear is called Phase 2. And let me tell you something, we're a hell of a crew. Once a week, we're on the street just to cut in the jams and make it free for you to party. They got to have the moves we will get right down and give you a good one for you to dance. You got to be hot, so we'll get right down and make it rock. Now the system's on and the girls are there. You definitely have a rockin' affair, but let me tell you something. There's still one fact that to have a party, got to have a rap. So when the party's over, you're making it home and trying to sleep before the break of dawn. And while you're sleeping, you start to dream and think of how you danced on a disco scene. A name appears in your mind, yeah. A name you know that was right on time. It was fame used to just a do and a do. Rocking you down, cause you know we could to the rhythm of the beat that makes you free. Uh, come alive, girls, uh, get on your feet. Uh, to the rhythm of the beat, to the beat, the beat, to the double beat, beat that makes you freak. Uh, to the rhythm of the beat that says you go on, on and on until the break of dawn. I ah, I got the man coming on right now. He's guaranteed to no doubt. He goes by the name wonder why do what you like. I say a can of beer that's sweeter than honey like a millionaire that has no money like a rainy day that is not wet like a gambling fiend that does not bet like Dracula without his fangs like the boogie to the boogie without the boogie bang like collard greens that don't taste good like a tree that's not made out of wood like going up and not coming down is just like the beat without the sound non sound to the beat you do the freak, everybody just rock and dance to the beat. Have you ever went over a friend's house to eat and the food just ain't no good? I mean, the macaroni soggy, the peas almost, and the chicken tastes like wood. So you try to play it off like you think you can by saying that you're full. And then your friend says, Mama, he just being polite. He ain't finished. Oh, that's bull. So your heart starts pumping and you think of a lie and you say that you already ate. And your friend says, man, there's plenty of food, so he pile some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of the moment it's time to leave. And then you look at your plate and your chicken slowly rotting into something that looks like cheese. So you say, that's it, I got to leave this place. I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of KO Pectate. And then you call your friend two weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but, but, but we're still friends. Oh, with a hip the hippie to the hip of the hip, hip, the hobby. You don't stop the rocket to the bang, bang. Nigga say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat I said, Hank, can you rock? Can you rock to the rhythm that just don't stop? But can you hit me to the shoot be do? I said, I uh, come on, make, but make the people move. I go toot the holes and then ring the bell because I am the man with the clientele. And if you ask me why, I rock so well in Big Bang. I got clientele from the time I was only six years old. I never forgot what I was told. It was the best advice that I ever had. It came from my wise dead old dad. He said, sit down, punk, I wanna talk to you. And don't say a word until I'm through. Now there's a time to laugh, a time to cry, a time to live, and a time to die to break and a time to chill, to act civilized or act real ill. But whatever you do in your lifetime, you never let an MC steal your rhyme. So from '66 to this very day, I'll always remember what it had to say. So when the sucker MCs try to jump my style, I let them know that I'm versatile. I got style, finesse, and a little black book. It's filled with rhymes, and I know you wanna look, but the thing that separates you from me, and that is called originality, because my rhymes are on from what you've heard. I didn't even bite, not a got word. Get no stop, and go hotel, motel. Or uh, what you gonna do today? Say what? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some smack and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, holiday in. You say if your girl starts acting up, then you take her friends. I like that, y'all. Uh, to the beat, y'all. I beat, beat, y'all. You don't stop. I'm Master G. I'm my mellow. It's on you. So what you gonna do? Well, I like your acorns and on the link yo, I like fucking rockin' in stereo. I like the bar barcade singing Holy Ghost is down, so throw down. I definitely the most, just like my man, a Captain Sky, whose name the earn with the super sperm. We rock and we don't stop. I get off, y'all. I'm here to give you what you got uh, to the beat that it makes you freak. Come alive, girl, I get on your feet. I like a Pappy Mason without a case, like Vera Fulton without her face, like the bar barcades on the mic, like getting right down for you.